trad hij toe tot de Weense Staatsopera... en maakte die furoren in onder meer Londen, San Francisco en Chicago. Giuseppe Tade is 93 jaar geworden. Tot besluit nog het weer. Het is helder en fris. Ochtends lokaal eerst wat mist, later opnieuw veel zon.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 Beaten by the queen of hearts every time. Have you heard about the lonesome loser? He's a loser but he still keeps on trying. somebody's gonna see inside. You have to face up. searching know there's nothing left. Stay fun.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 Maandag werden de Nederlanders met zo'n 700 anderen opgepakt door de Israëlische marine... omdat ze probeerden hulpgoederen over zee naar de Gazastrook te brengen. In de Golf van Mexico is BP erin geslaagd een zaagblad los te krijgen... dat eerder op de dag klem was komen te zitten. De lekkende oliepijpleiding moet in tweeën worden gezaagd... om een kap te kunnen plaatsen boven het olielek op anderhalve kilometer diepte. Als dat lukt kan de olie via een nieuwe pijp worden afgevoerd naar tankschepen. Intussen is een olievlek de staat Florida tot op enkele kilometers genaderd. De kans is groot dat de toeristenstranden zullen worden vervuild. Eerder bereikte de ruwe olie al de kust van Louisiana, Alabama en Mississippi. Zanger Paul McCartney heeft in het Witte Huis opgetreden voor president Obama en zijn gezin. Hij deed dat nadat hij de Gershwin-prijs van Obama had gekregen. Dat is een belangrijke Amerikaanse oeuvreprijs voor muzikanten. McCartney bracht een aantal nummers van de Beatles ten gehore en zong voor First Lady Michelle Obama het liedje Michelle. Andere artiesten zoals Stevie Wonder en Elvis Costello traden ook op met nummers van McCartney. Het Twitterdebat van RTL is gisteravond chaotisch verlopen. Er waren zoveel deelnemers dat niemand de discussie nog kon volgen. GroenLinks-leider Halsema twitterde dat haar beeldscherm op een fruitmachine leek... en D66-leider Pechtold zei dat hij er zeeziek van werd. Volgens RTL trok het debat 27.000 bezoekers... die samen meer dan 30.000 tweets verstuurden. RTL-journalist Frits Wester noemde het debat na afloop een geweldig experiment. Het weer, het is helder en een graad of 8. Lokaal kan mist ontstaan. Daarna wordt het een zonnige dag. Alleen langs de kust kans op wolken van zee. Het wordt 17 tot 22 graden. De dagen daarna nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.